met het NOS Journaal. Door klimaatverandering zullen recordtemperaturen waarschijnlijk vaker voorkomen in de komende vijf jaar. Dat meldt de Wereldmeteorologische Organisatie in een nieuw rapport. Waarschijnlijk blijft de gemiddelde temperatuur tot 2029 grofweg even hoog als nu. Ook is de kans groot dat het hitterecord minstens één keer zal sneuvelen. Volgens de WMO is de kans dat één van de komende jaren door de anderhalve graad opwarming heen schiet 86 procent. Zes Surinaamse politieke partijen hebben een intentieverklaring getekend... twee dagen na de verkiezingen. Ze zeggen daarin dat ze een nieuwe regering willen vormen... onder leiding van Jennifer Simons van de NDP. De officiële verkiezingsuitslag is nog altijd niet bekend en er worden nog stemmen geteld. Toch is de kans klein dat de voorlopige uitslag zal veranderen. De NDP is de grootste partij met 18 zetels. De VHP van president Santokki volgt met 17 zetels. Door nu snel te handelen hoopt de NDP in de regering te komen... en de president te kunnen kiezen in het parlement. Opnieuw is een onbemande testvlucht van het ruimtevaartuig Starship deels mislukt. Het toestel van ruimtevaartbedrijf SpaceX van Musk werd gisteren gelanceerd vanaf een basis in Texas. Na een half uur verloor SpaceX de controle over de ruimteraket. De bedoeling was dat het vaartuig satellieten zou lanceren, maar de deur ging niet helemaal open. En daarna begon de raket te tollen en brak hij uit elkaar. Trainer John Heitinga mag van Liverpool onderhandelen met Ajax... meldt de Italiaanse sportjournalist Fabrizio Romano. Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer... na het vertrek van de Italiaan Francesco Varioli. Dan nog het weer. Vanochtend bewolkt en regenachtig. In het zuidoosten kan het gaan onweren. Vanmiddag droger en meer zon. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Morgen vanuit het westen af en toe regen en dan wordt het rond de 18 graden.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 begint te bonzen. En ik de adem in mijn hals al kan voelen. Dan weet ik dat ik bijna thuis ben. Dan weet ik dat ik bijna thuis ben. Dan weet ik dat ik bijna omgaan what you said. for the best because it is.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 Zes Surinaamse politieke partijen hebben een intentieverklaring getekend... twee dagen na de verkiezingen. Ze zeggen daarin dat ze een nieuwe regering willen vormen... onder leiding van Jennifer Simons van de NDP, de grootste partij. Opnieuw is een onbemande testvlucht van het ruimtevaartuig Starship deels mislukt.